Goedemorgen, ik ben Dielke Teertra. Dit is het nieuws van NOS op 3. Premier Rutte gaat praten met Pieter Omtzigt. Bij Nieuwsuur zei Rutte dat er een hoop te bespreken is. Ik wil weten waar zit precies jouw boosheid. Ik heb er natuurlijk het een en ander over gelezen, maar ik wil het van hem horen. Ik wil ook de kans hebben om uit te leggen hoe ik er tegenaan kijk. Dus op die manier gaan we kijken of zo'n gesprek eh, kan werken. De naam van CDA-kamerlid Omtzigt viel de laatste tijd vaak in Den Haag. Hij staat bekend als heel kritisch en Rutte zei bij de gesprekken over het vormen van een nieuw kabinet... dat Pieter Omtzigt misschien een baan ergens anders moest krijgen. Het is onduidelijk wanneer dat gesprek tussen Rutte en Omtzigt is. Het Kamerlid zit al maanden ziek thuis en liet gisteravond weten dat zijn herstel langzamer gaat dan gepland. In Engeland gaan ze de volgende week weer een beetje verder versoepelen. Premier Johnson kondigde gisteren aan dat horecazaken weer gasten binnen mogen ontvangen. Ook mogen bioscopen, theaters en musea weer open. Verder mogen familieleden en goede vrienden elkaar weer knuffelen. Jonge mensen willen het liefst van iedereen een coronaprik, meldt de Telegraaf. Uit de steekproef blijkt dat meer dan de helft van de jongeren tot 24 jaar zeker weten een prik neemt. En 20% waarschijnlijk, dat is hoger dan andere leeftijdsgroepen. De Belgische stad Sint-Truiden moeten ze op zoek naar een nieuwe burgemeester. Want de burgemeester die er zat is opgestapt. Zij heeft voorgedrongen bij het krijgen van een coronavaccin. Ik heb een grote fout gemaakt door te willen helpen. Ja, ik heb goed willen doen. En ik wil me daar nogmaals voor verontschuldigen. Ze kreeg in maart al een prik, terwijl toen de 80-plussers nog maar aan de beurt waren. Gisteren stapte ze op en gaf ze ook nog eens toe dat ze ook haar zoon, zus, twee buren en een vriendin eerder heeft laten prikken. Het weer, er trekken wat buien over, maar die worden wel steeds minder heftig. En vanmiddag is het meestal droog. Het wordt 16 graden aan zee, 20 in het oosten. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB.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 Het Israëlische leger heeft de Gazastrook beschoten. Daarbij zijn 24 doden gevallen, onder wie 9 kinderen. China is woedend over een aangekondigde digitale bijeenkomst bij de VN... over mensenrechten schendingen tegen de Oeigoeren. De Chinese delegatie vindt dat de bijeenkomst is gebaseerd op pure leugens... en politieke vooringenomenheid en moet worden geannuleerd. De coronamaatregelen op Aruba worden per vandaag versoepeld. Zo wordt de avondklok verkort van 12 uur tot half 5. Dat betekent dat restaurants en andere bedrijven die s'avonds open mogen zijn... voortaan pas om 11 uur dicht hoeven.